uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij gevechten tussen Colombiaanse militairen en FARC-rebellen... zijn zeven militairen gedood. Vijf raakten gewond. Ook bij de FARC vielen doden, zo zegt het Colombiaanse leger. Het waren de zwaarste gevechten sinds het begin van het vredesoverleg in november. Het geweld in Colombia is de laatste weken toegenomen. Tot 20 januari nam de FARC officieel een staakt het vuren in acht... De marxistische rebellenbeweging wilde een bestand met het leger, maar dat weigerde dat. De Colombiaanse regering zegt dat de FARC zich dan zou kunnen versterken... omdat de rebellen dan de mogelijkheid krijgen om zich te hergroeperen. Sindsdien is het aantal aanvallen op militaire doelen en burgerdoelen toegenomen. De vredesonderhandelingen tussen de FARC en de Colombiaanse regering op Cuba... gaan ondertussen wel gewoon door. Ook in de lasagne bolognese van het merk Euroshopper van Albert Heijn zit naast rundvlees ook paardenvlees. Albert Heijn had het product afgelopen vrijdag al uit voorzorg uit de winkels gehaald. Eerder hadden de Boni en de Plus dat al gedaan. Op het etiket van de lasagne staat dat niet dat er paardenvlees in zit. Klanten die de lasagne nog in huis hebben... kunnen het product terugbrengen naar de winkels, zo staat op de site van Albert Heijn. Paardenvlees kun je gewoon eten. Het is een stuk goedkoper dan rundvlees. Maar niet iedereen vindt dat een fijn idee. De Franse premier ERO heeft in een tv-interview erkend dat zijn land dit jaar niet zal voldoen aan de Europese begrotingsnorm van 3 Hij bevestigt daarmee de cijfers van de Franse Rekenkamer. Die stelt dat de regering bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van te rooskleurige groeicijfers. ERO is overigens niet van plan nu extra te gaan bezuinigen. Hij richt zich op de lange termijn en dat is 0 begrotingstekort in 2017. Dan nog het weer. De bewolking neemt toe en het vriest licht tot lokaal matig. Overdag valt vanuit het westen de dooi in. Dat gaat gepaard met sneeuw en mogelijk ook lokaal met ijzel. Er staat een stevige zuidenwind en het is middags net boven nul.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 Nuit Diver is ook te vinden op de meest recente album. En als je de zangeres een keer wil gaan zien, dat kan. Maar dat duurt nog een tijdje. In november zal ze een optreden eh, geven in eh, Brussel. Palais Douze, Dat is de naam van eh, de locatie waar ze zal optreden. Maar je kan er ook voor kiezen om iets eerder te gaan naar eh, Moskou of Sint-Petersburg. Nou heb ik toevallig eh, ontdekt zo'n optreden in Rusland. Dat is wel peperduur voor een artiest. Want als je, ja, ze, ze gaan met een Franse repertoire ook naar Rusland toe. Mm, niet zo heel ik zoals je denkt aan Sint-Petersburg. Maar goed, uh, Milan Pharma, als je in eh, Sint-Petersburg gaat... naar een optreden van Milan Pharma, dan kost dat uh, afgrond naar boven 260 euro. Jawel, 260 euro. Maar ga je in Brussel naar een optreden van Milan Pharma... dan ben je nog geen 115 euro kwijt. Gigantische verschillen dus. Maar ik vind ook 260 euro voor een toegangskaartje van een artiest... Hm, weet je... <laughs> Hmm, of zelfs Rockwerchter is nog niet eens eh, zo duur... waar je dan vier dagen kan ronddoppen eh, rondlopen voor 120 eh, euro, geloof ik. <laughs> nou, dan weet ik het wel. <clears throat> nou, volgende week weten we in ieder geval meer over Pinkpop... wat dichter bij huis is. Maar even terug naar vanavond. Daar had je dus het optreden van Betty White in Paradiso. En in de kleine bovenzaal van datzelfde Paradiso... daar was een optreden van een andere artiest, namelijk eh, Otis Gibbs. was just a grandpa sit down next to me. Tell me about the time Big Whiskers got away. From the broad ripple spillway to the Waverly Bridge, it's been tall tales, rumors, urban legends, and myths about a world record flathead that some say has never been caught. Sometimes he was spotted in White River with flood as big as a coffin laying up in the mud. His name is Big Whiskers, and he's the toughest cat that ever followed. As the story goes, the grandpa was a kid. He was checking a trout line by the Southport Bridge. He thought it was snacks, so he leaned down to take a look. The water started to boil, bubble, and churn as the flathead monster came to the surface and turned, headed straight to deep water and got away by straightening the hook. When the word got round by the cottage scene, everybody laughed and refused to believe, and they echoed him every time that he walked by. He swore right then to everybody's face. He clear his name and put him in their place. He vowed never to shave until proven he wasn't alive. He fished every day as the years rolled past and became more obsessed with every cast. He'd head straight to the river when Grandma would let him outdoors. After a while, the beard covered his face, and 10 years later, it was down to his waist. By the time he retired, it was almost reaching the floor. When he walked into town, people's jaws would drop, and some loudmouth kid would holler ZZ Top, but he didn't pay attention, he just kept on walking by. He'd head straight to the river and throw in some bait and wade through the water and patiently wait for the day Big Whiskers would swallow the end of his line. When I was just a teen, Grandpa sat down next to me. Tell me about the time Big Whiskers got away. He had a secret recipe no cat could resist. He never wrote it down or even made a list. It was trial and error, and he never trusted anyone. He put livers and gizzards and shad entrails and some Limburger cheese just to pep up the smell and coagulated blood stirred in with a black cat bone. He filled mason jars so they wouldn't leak and set them out in the sun for at least a week. They had to ferment so he couldn't take them in too soon. Then he took them to an Indian burial ground, dug as deep as he could so they wouldn't be found, and said the Lord's Prayer and dug them up by the light of the moon. Some people treat fishing as a chance to get drunk, but to him it was religion and he never gave up. And the stories about big whiskers just seemed to grow. They say he sank three boats and one man drowned. He ate 10 pound bass and gobbled ducks down. Grandpa became the butt of every joke. On a cloudy day like many before, he was wading through the shallows up along the shore, north of Raymond Street by a railroad overpass fish half the day without a bite. Decided to head home and call it a night. But before giving up, he threw in one more cast. When he felt something pulling on the end of his line, he set the hook and he let out a sigh. Convinced himself he was snagged on a rock or a stump. Then he pushed in the button on his Zepco reel and started walking backwards to the top of the hill. He saw his line moving sideways and he knew that he wasn't hung up. You could hear his drag singing from a mile away, and the fiberglass rod was about to break as the fish started pulling and a stretching the monofilament line. He was running downstream and his line went slack, and the cat swam toward him up in the riprap. That's when he got a glimpse of big whiskers with his own two eyes. He could feel his heart begin to race. and went deeper in the water, and he tried to chase the enormous flathead catfish up towards the sand. Well, it must have confused the ancient cat, cause he ran aground in the weeds and he sat up out of the water, all helpless on dry land. Well, he strained and pulled with all of his might and then dragged that old cat up the riverside, sat down in the gravel and the sand to try to catch his breath. When he leaned towards his head to get a better look, his beard got tangled in the rusted hooks that the battered old flathead had buried in his lips and his head. Grandpa Winston felt the pain of too many years pursuing in vain. A silly old fish, I would rather be left alone. Well, I guess it was then that Grandpa snapped and started feeling guilty, and he foolishly laughed, and he reached in his box for his best pair of needle nose. They pulled every hook out of Big Whisker's face and drug him back in the river and watched him swim away. Pulled out the scissors and started cutting the hair off his chin. Never said a word about what went down, but everybody knew as he walked into town that there's only one thing that could make him shave his beard. For the first time in years, he was truly alive and he gave up fishing. And after he died, we scattered his ashes on the banks of the wide river. Some folks claim at the bottom of the dam is a world record cat and a mean old man resting in peace for the first time in too many years. When I was just a teen, Grandma sit down next to me. Tell me about the time Big Whiskers got away. Tell me about the time Big Whiskers got away. De folkmuziek van singer-songwriter Otis Gibbs... die dan vanavond een optreden gaf in de kleine zaal van uh, Paradiso, daarbovenin. Daar kon je onder andere ook dit tegenkomen. Big Whiskers. En het is een nummer dat te vinden is op het meest recente album van Otis Gibbs... onder de titel Harder Hammered Hell. Voorlopig blijft hij nog even in de omgeving, deze Otis Gibbs. Als je hem nog wil gaan bekijken, er is een mogelijkheid eh, vanavond in uh, Breders... net over de grens in België in het cultureel centrum De Breugel. Uh, morgenavond dan treedt hij op een cultureel café De Amer in Amen. En dan zaterdagavond in Leeuwarden. Podium Romein, daar zal hij zijn liedjes vertolken. En zondagavond Museum Nick Jonk. En dat is een eh, groot scherm in Noord-Holland. Het optreden dus van Otis Gibbs in België en Nederland. Johnny Cashier, samen met zijn ega June Carter... Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak, but always strong to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't. lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I'll only let you down. You say you're looking for someone who'll promise never to part. Someone to close his eyes for you, someone to close his heart. Someone to die for you and more, but it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. You say you're looking for someone to pick you up each time you fall. Together, flowers constantly, and to come each time you call. And we'll love you for your life and nothing more, but it ain't. looking for, babe. Johnny Cash met zijn eh, eeuwige liefde June Carter zou dat kunnen zeggen. It Ain't Me Babe, waarmee ze net hadden in 1965. Een andere zanger die wat minder geluk had in eh, een, de liefde, een langdurige liefde, was Bob Dylan. Hij was van 65 tot 74 getrouwd met Sarah... Maar in die periode heeft hij wel een, eh, een paar mooie liedjes geschreven... waarin Sarah centraal stond. Een van die liedjes dat is het eh, ruim 10 minuten durende set uit Lady of the Lowlands... te vinden op Blond on Blond. En in 1976 verscheen het album Desire van Dylan. En daarop Sarah. do. I looked at the sky when the children were babies and played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close and still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? so easy to look at, so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. sweet virgin angel, sweet love of my life. Sarah, Sarah, radiant jewel, a mystical wife. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar them playing leapfrog and hearing about Snow White. You in the marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear I could never forget. Sarah, Sarah, loving you is the one thing I'll never regret. still hear the sounds of those Methodist bells. I'd taken a cure and it just got me through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. out of my heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You were there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted, except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You gave me a map and a key to your door. with an arrow. Daar heb je het stukje tussen meid, De ene echte parel in de harde strijd. Sarah met de heupen, draaiend als een tol. Sarah met je borstjes, je brengt mijn hoofd op hol. Sarah, als ik vragen mag, blijf heel dicht bij mij. Je bent het zachtste bed in deze woestenij. Sarah, oh Sarah Moeders houden handen, heb ik lang niet meer zien beven. Er is het huis, er is de tuin, er bloeien bloemen in de tuin. Het is rustig, Sarah, heel rustig, Sarah, om te leven. Sarah de kroeg hier is niet altijd mild. Ik weet hoe dat de borrel het woeste lichaam stilt. Het vallen en het opstaan, het braken in de morgen. Wie is er nog nuchter, wie zal er voor me zorgen? Ik ken de kroeg, de vuile vieze mannen. De wijven met gen dom gepraat en met gen duizend plannen. Sarah, oh Sarah moeders oude handen heb ik lang niet meer zien beven. Er is het huis, er is de tuin, er bloeien bloemen in de tuin. Het is rustig, Sarah, heel rustig, Sarah, om te leven. De stad is overvol met schooiers en kornuiten, ik ken ze allemaal. Ze breken eigen ruiten, ik ken haar geile Jean. Ik ken haar lichte Lily, Hugo met een anders vrouw, de Hulpse rosse Sally. Ik ken zij die zich dagelijks aan de bron der liefde laven. Maar ik vrees dat geen van allen rustig wordt begraven, Sarah. Sarah, oh Sarah moeders oude handen, heb ik lang niet meer zien beven. Er is het huis, er is de tuin, er bloeien bloemen in de tuin. Het is rustig, Sarah, heel rustig, Sarah, om te leven. en zo hoorde je dan twee keer eh, Sarah. De eerste was in de uitvoering van eh, Bob Dylan. En vervolgens, eh, wat een icoon is in Vlaanderen. De man leeft niet meer, is in 1990 overleden op vrij jonge leeftijd. Hij heeft zelf gekozen voor een eind van het leven. Wim de Kranen en een van zijn successen, dat was het nummer... eveneens getiteld Sarah. De nacht ging dan dus bij de Vara op Radio 1. En zij gaat komende zomer ook naar Nederland komen. En ze zingt nu een liedje van Buddy Holly. dichteres Patti Smith. Die was vorig jaar al in Nederland voor een optreden op het Festival, Maar dit jaar komt ze weer in de zomerperiode naar Nederland. Maar nu om een eh, indoor optreden te doen, dat zal 27... Uh, eh, juni plaatsvinden. Maar ook 28 juni zal er een concert zijn. En wel in het Amsterdamse Paradiso. Jordi Pette Smith met een nummer dat bekend is geworden van Buddy Holly. Eh, Words of Love. En dat is eh, in 2011 verschenen op een album. Dat heet Rave On Buddy Holly. Een tribute album. Met op Buddy Holly hits uitgevoerd door dus eh, Patti Smith. Maar ook eh, Paul McCartney heeft daar meegewerkt. Florence and the Machine. My Morning Jacket, The Black Keys, She and Him. Een tal van andere Amerikaanse en Engelse artiesten. Buddy Holly, nu ik het daar toch over heb... daar is op dit moment een, ehm, musical van in de diverse eh, steden. Vanavond bijvoorbeeld in het Theater de Kom nieuwe Gein. Kamper. Morgenavond. Maar ik laat je liever Buddy Holly zelf horen. Een liedje dat je ook kent van de Everly Brothers. Hier is Love is Strange, Buddy Holly. vooral bekend is geworden in de jaren 60... in de uitvoering van Don en Phil Everly, de Everly Brothers. Love is Strange, wat origineel dat... Uh, stamt al uit 1956 en dat is destijds steeds praten ingezongen door het duo Mickey en Sylvia, dat Love is Strange. Buddy Holly heeft het ook gecoverd, maar het kwam pas jaren later na zijn dood uit. Postuum gereleased, mag je dan eh, officieel zeggen. In 1969, dit Love is Strange. Je hebt nog iets te goed, namelijk het uh, cabaretgedeelte uit speakers met Koppen van afgelopen zaterdag. Het eerste gedeelte eruit, want meer uit met Koppen hoor je straks tussen half vijf en vijf. Nou, maar dat eerste gedeelte dus dadelijk. Maar eerst de zang van Nellie McKay. Get away from me. having so much fun. Gonna be a star, blah, blah, blah. And click, there goes the phone. I don't wanna know what my horoscope's predicting. Just pour me a drink, cause I need a kick. I don't wanna think, I just wanna sip. David, don't you hear me at all? David, won't you give me a call? Waiting here, not making a sound. David, come around. Mr. Bush, he says, I'm your president. I have lots to say. Hey, hey, hey. And click goes the remote. There you have my vote. Catching the next boat out of here. Just pour me a drink. Cause I need a lie. I don't wanna think. I just wanna die. David, don't you hear me at all? David, don't you hear through the wall? Waiting here, not making a sound come around. something to say, even as a rap. Clap, clap, clap. But click, there goes the lid. Sorry about the fib. I ain't got a grip on nothing. Just pour me a drink right out of the can. I don't wanna think. I just want. Eh, het bijzonder grote aantal berovingen van bejaarden... overweegt de politie van Al van Rijn een behoorlijk opmerkelijk wapen... Eh, werd deze week bekend. Om tasjesdieven makkelijker in de kraag te kunnen vatten... gaat het korps lokoma's inzetten. De zogenaamde oma's worden gespeeld door inderdaad agenten zelf. En aan tafel zijn aangeschoven twee wijkagenten uit Alfa aan de Rijn. Dat zijn eh, Gerard Vierspan en Hendrik Loeven. Heren, welkom. Ja, dankjewel. dankjewel. Jullie gaan binnenkort zelf de straat op, eh, verkleed als hulphoevende oma... in de hoop dat jullie worden lastiggevallen, zeg ik het zo goed? Ja, in de wandelgangen kortwijd af met operatie grootmoeder. Oké, nou kijk ik naar jullie. Eh, ik zie twee mannen van middelbare leeftijd. Jullie hebben ook allebei een snor dan denk ik, oma, wordt nog best lastig om dat een beetje geloofwaardig neer te zetten. Ja, het wordt natuurlijk wel aanpoten. Het is natuurlijk geen gemakkelijke rol. Je bent wel de hele tijd door je snor heen aan het acteren. Ja, absoluut. De laatste keer dat ik een serieuze rol gespeeld heb... was op de lagere school in de musical. Dus ik zal wel even alle zeilen bij moeten zetten... om weer op hetzelfde niveau te komen, denk ik. En, en wat speelde u toen? Boom. Ja. Boom. En eh, was dat een groot succes? Eh, ja en nee. Hoe bedoelt u? op de voorpagina van de schoolkrant stond Struik de show. Dus ja, aan de ene kant was het niet zo'n goede musical. Aan de andere kant hadden ze op zich wel door dat ik iets in de florenhoek aan het uitbeelden was. Dus daar was ik dus al lang blij mee. Ik geef aan uw collega. Heeft u meer toneelervaring? Ik heb wel wat meer eh, bagage inderdaad. Ik heb een aantal jaar geleden als agent ook een tijdje lang een vrouwenrol gespeeld op straat. Dus ja, ik zie er iets meer in. En wat speelde u toen? Een lokhoer. Oké. En, en, en daar trapten de mannen ook in toen? Eh, helaas wel, Dolf. Eh, sinds eind januari kan ik weer een beetje fatsoenlijk zitten. Oké. Maar goed, de grootste acteerprestatie die ik tot nu toe heb geleverd als agent... en waar ik stiekem ook een beetje trots op ben... Eh, is toen ik eh, lokfiets heb gespeeld. U, heeft een tijdje lokfiets gespeeld? Ja, met mm. verf hoor. Ja, ze hebben het er nog over op het bureau. Voor mijn gevoel deed ik maar wat, maar het was blijkbaar allemaal raak. Er is zelfs toen een junk een heel klein stukje op mij weggefietst. Dat, dat klinkt indrukwekkend. Even terug naar de omaatjes van nu. Ehm, wat doen jullie aan? Weet jullie dat al? Eh, we houden het sober. Lange rok, steunkousen, die penslip en een mand met appels. That's it. En, en wat nou als jullie lastiggevallen gaan worden? Het zijn granaatappels. Oké. Dus- <laughs> Wanneer beginnen jullie? Eh, de eerste komende week hebben we eerst een soort, eh, soort seminar. Een ja, soort, ja. soort, soort workshop. workshop. ja. een bijeenkomst. Ja, een openluchtcongres, zeg maar. Het is in ieder geval eh, de bakermat van de undercoverwereld. Eh, daar zijn ze wat dat betreft zo ontiegelijk stuk verder dan waar wij nu zijn. Ze hebben daar undercover priesters, undercover indianen. En beren. Eh, ja, undercover drunken vogels, noem maar op. En waar gaan jullie in godsnaam naartoe? Oeteldonk. Ligt ergens bij Den Bosch, volgens mij. Dank u wel. Succes. cabaret met uh, eh, Spijkers met koppen. Wat werd voorafgegaan? De zangeres Nelly McKay met het nummer Get Away From Me. En vervolgens had je Helen Reddy met eh, Leave Me Alone. Die bepaalt platen die uh, de gedachten ondersteunen. <laughs> en nou ja, die platen die komen op andere zenders wel voorbij. Dus vandaar dat ik zoiets dat Ik ga een beetje anti-Valentijns muziek draaien. Niet dat de muziek daar minder om is, want wat ik je nu laat horen... dat komt uit Talking Book bijvoorbeeld bijvoorbeeld de samenwerking van Sarita Wright en Stephen Wonder. Nou, luister naar de bijzonder fraaie Looking for Another Pure Love. Never tears or sorrows came before me in my mind. I had no problems, never a problem. in my life. Never worry on my mind. All my days before today were. zijn van de vrije albums van Steve Wonder. Het album Talking Book 1972 verscheen dat album. En ik liet je luisteren naar een heel fraai nummer van die CD of van die LP, moet ik eigenlijk zeggen. Want toen waren nog allemaal LP's zoals het toen in eerste instantie uitkwam. En naderhand dus uh, de CD eh, <laughs> en tegenwoordig eh, de, als iTunes ook verkrijgbaar. Je hoorde Looking for Another Pure Love, Stevie Wonder. Ja, en dit is ook liefdesverdriet hoor. Als je je ex ziet lopen met een ander... kinderjonge jaren met Are You There With Another Girl... een compositie van eh, Burt Beckwith en Hol David. de jaren 60 komt dat. En de zangeres die komt komende zomer naar Europa toe. Ze zal daar een eh, drietal concerten geven. Een zal plaatsvinden in, of liever gezegd op IJsland. Een ander zal plaatsvinden in Wenen. <laughs> En het andere zal plaatsvinden in Rotterdam. En dat is dan op het Noordse Jazz Festival 14 juli. Dan zal eh, de Grand Old Lady daar verschijnen. Diana Warwick dus. Even aandacht voor de muziek van de Dave Clark 5. just to be populaire bands uit de jaren 60. Je hoorde de Dave Clark 5 met het nummer Because. De Dave Clark 5 niet geheel zonder reden dat ik dat draait. Want afgelopen dag werd bekend dat Rick Huxley op 72-jarige leeftijd is overleden. Rick Huxley was eh, jarenlang de bassist bij de Dave Clark 5. Hij was er vanaf 1959 bij tot 1970 de Dave Clark 5 die een eh, reeks hits hadden. Van de vijf oorspronkelijke leden leven er nog drie. In 2006 overleed Dennis Peten. En Dennis Peten was in de band verantwoordelijk voor eh, het spel op de mondharmonica en de saxofoon. Nog één liedje van eh, deze band, de Dave Clark 5, met het basspel van Rick Huxley. as I write my letter today. Tears start falling from my eyes. I remember things we used to say. And the ties that bind our love. Only one thing I want to do. Come home. remember while I'm away. I think of you night and day, of the things, of the fun, while we were one. Only one thing I want to do. Come home, come home, long as I know. ties that bind our love. die hits uit de jaren 60... mede Dave Clark 5 scoorde. Je hoorde het nummer Come Home met het basspel van eh, Rick Huxley... die dus eh, gisteren op 72-jarige eh, leeftijd is overleden. Tot 1970 was hij lid van de band en daarna ging hij verder in onroerend goed...